Er gaan geruchten dat een aantal zonen van Gaddafi zich in Beni Walid schuilhoudt. Waar Gaddafi zelf is, blijft onduidelijk. Ook bij Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, zou worden gevochten. De Nationale Overgangsraad had de Gaddafi-getrouwen tot vandaag de tijd gegeven om zich over te geven. Maar de gevechten braken gisteren in alle hevigheid los. Europol denkt dat de explosieven die bij diverse IKEA-vestigingen zijn ontploft door één dader zijn geplaatst. Sinds eind mei zijn bij filialen van de meubelzaak in onder meer Nederland, België en Frankrijk lichte bommen ontploft. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade was soms aanzienlijk. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de website foto's van de vermoedelijke dader gezet, die ook al te zien waren in opsporing verzocht. Het westen van Canada is gisteravond getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 300 kilometer ten westen van Vancouver. Getuigen zagen gebouwen in de stad heen en weer zwaaien, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Ook zijn er geen berichten over schade. Tennisser Rafael Nadal heeft als laatste de halve finales bereikt van de US Open. De Spanjaard won gemakkelijk in drie sets van de Amerikaan Andy Roddick. De Spanjaard speelt vandaag in de halve finale tegen Andy Murray uit Schotland. En de andere halve finale gaat tussen Novak Djokovic en Roger Federer. Het weer, lokaal komt nevel of mist voor.